Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is ruzie ontstaan over het veteranenbeleid. VVD, CDA en PVV werken aan een eigen voorstel om de rechten van veteranen te regelen... terwijl er ook al een initiatiefwet ligt van de oppositiepartijen PVDA, SP, GroenLinks en D66. De oppositie vindt dat de coalitie de behandeling van hun initiatiefwet had moeten afwachten. In de Veteranenwet worden onder meer zorg en nazorg geregeld voor mensen die op missie zijn geweest en hun verwanten. Het voorstel van de coalitie slaat alleen op militairen die zijn afgezwaaid. De oppositie wil dat ook militairen eronder vallen die nog actief dienen. De tientallen tornado's die over het zuiden van de Verenigde Staten razen zijn de dodelijkste in bijna 40 jaar. Volgens de laatste berichten zijn er zeker 230 doden gevallen, maar verwacht wordt dat het dodental verder zal stijgen. Het zwaarst getroffen is Alabama. Alleen al in deze staat kwamen meer dan 130 mensen om. Het stadje Tuscaloosa werd getroffen door een tornado met een doorsnee van zo'n anderhalve kilometer. Een miljoen mensen in Alabama zitten zonder stroom. De drie reactoren van een kerncentrale in de staat draaien nu op noodaggregaten. In verschillende staten is de noodtoestand uitgeroepen en president Obama heeft federale hulp toegezegd. In de buurt van Leeuwarden is een treinreiziger gewond geraakt bij een botsing met een trekker. Op een onbewaakte overgang bij het dorp Goutem raakte de intercity van Zwolle naar Leeuwarden een rioleringsbuis die op de trekker lag. De trein raakte daarbij zwaar beschadigd en het treinverkeer tussen Leeuwarden en Akkrum is voorlopig gestremd. De vertraging kan oplopen tot een uur en dat duurt volgens ProRail nog tot half tien vanavond. Het weer vanavond nog hier en daar een bui. Vannacht droog met minima rond 8 graden. Morgen in het noorden vrij zonnig. In het zuiden meer bewolking met kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NO. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 5 kilometer of langer. A1 Amsterdam Amersfoort bij Bunschoten 5 en aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 in de richting van Den Haag tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid 5 kilometer.